van Eck met het NOS-journaal. De politie waarschuwt voor bombrieven nadat er vanochtend brieven ontploften in Amsterdam en Kerkrade. Op de website van de politie staat een foto van een van de enveloppen die ontbrandde. De brieven zijn het werk van een afperser. De verzender eist een bedrag in bitcoins en dreigt nieuwe brieven met explosieven te sturen als er niet wordt betaald. De politie wil niet zeggen welk bedrag wordt geëist. Er raakte niemand gewond door de bombrieven. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een lijst opgesteld van bedrijven... die banden zouden hebben met Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De VN beschouwen de nederzettingen als illegaal. Op de lijst staan vier Nederlandse bedrijven, zoals boekingssite Booking.com... een projectontwikkelaar, een telecombedrijf en een Israëlisch-Nederlandse investeringsmaatschappij. In totaal worden 112 bedrijven genoemd. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz noemt het rapport een schaamtevolle overgave aan landen en organisaties die Israël willen beschadigen. Meer dan 500 kinderen die nog een beroep hadden gedaan op het kinderpardon mogen in Nederland blijven. Dat meldt staatssecretaris Broekers-Knol. Ook 500 volwassen familieleden van deze kinderen krijgen een verblijfsvergunning. Het gaat om een groep asielkinderen die opnieuw is beoordeeld... na de verruiming van het kinderpardon een jaar geleden. Tata Steel in IJmuiden krijgt de uitstoot van grafiet niet onder controle. Maandag overtrad het bedrijf opnieuw de regels... die de provincie Noord-Holland voor de uitstoot heeft opgesteld. De dwangsom per overtreding is inmiddels verhoogd naar 30.000 euro. Het bedrijf heeft tot nu toe 450.000 euro aan boetes opgelegd gekregen. Het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog en zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 0 tot 4 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt dan 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is van de Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de spits ook begonnen. Ruim 55 kilometer file staat er nu. Het merendeel van de files levert 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt op de A4 Amsterdam richting Den Haag...